7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De FBI heeft de iPhone van de Sam Bernardino-terrorist gehackt... zonder de hulp van fabrikant Apple. Hoe de federale politie dat heeft gedaan is niet bekend. De rechtszaak tegen Apple is nu van de baan. De FBI is al maanden bezig om de gegevens van de iPhone te halen. Apple heeft altijd geweigerd om te helpen, zelfs na een uitspraak van de rechter. Tien Indonesiërs zijn gegijzeld toen ze met een boot onderweg waren van Indonesië naar de Filipijnen. Volgens de Indonesische autoriteiten zit de Filipijnse terreurorganisatie Abu Sayyaf erachter en wordt er los geld geëist. De islamitische terreurorganisatie houdt vaker gijzelingsacties om de strijd te bekostigen. Nederlanders maken zich flink zorgen over de vluchtelingencrisis. Dat blijkt uit kwartaalonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zijn ongerust over de grote toestroom van vluchtelingen en over de opvang. In het eerste kwartaal van het jaar zag 65% van de Nederlanders immigratie en integratie als het belangrijkste maatschappelijke probleem. In Oekraïne zijn de regeringspartijen het eens over de vorming van een nieuwe coalitie. Hiermee moet een einde komen aan een maandenlange politieke impasse. De bestuurscrisis daar bereikte vorige maand een hoogtepunt... toen president Poroshenko premier Yatsenyuk opriep om op te stappen. Hij zou niet in staat zijn de nodige hervormingen door te voeren... en de corruptie aan te pakken. Een van de afspraken van de nieuwe coalitie is dat Yatsenyuk wordt vervangen. Consumenten gingen vorig jaar vaker naar de kapper of de schoonheidsspecialist en ze kozen voor duurdere behandelingen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De omzet van kappers groeide met 2,2 procent. Het is voor het eerst in acht jaar tijd dat die omzet groeit. In de crisisjaren beknibbelden Nederlanders op hun kappersbezoek door bijvoorbeeld minder vaak te gaan. En dan nog het weer.